Correspondent Judith van der Hulsbeek. De grootste verandering is dat mensen die niet volledig gevaccineerd zijn of een bewijs hebben dat ze van corona genezen zijn, dat die vijf dagen in quarantaine moeten als ze naar Duitsland reizen. Dat is voor mensen die in Duitsland een vakantie geboekt hebben... misschien zelfs wel een reden om hem af te zeggen. Want eerst vijf dagen binnen zitten op je vakantie is natuurlijk geen pretje. Na vijf dagen kan je pas verder reizen als je negatief getest bent. Je mag nog wel op doorreis door Duitsland met een negatieve test. Een slachterij in Epe in Gelderland blijft voorlopig dicht. Een maand geleden kwam de slachterij in het nieuws nadat er beelden verschenen waarop koeien en varkens werden mishandeld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit denkt dat er nog niet genoeg verbeterd is bij de slachterij. Daarom blijft die dicht. Na het zinken van een zeilschip met migranten voor de Griekse kust worden nog acht mensen vermist. Het schip had 45 mensen aan boord en was volgens Turkse media op weg naar Italië. 100 kilometer ten zuiden van het Griekse eiland Karpathos kwam het in slecht weer in problemen. 37 mensen werden gered. Seks, dat is niet de bedoeling in het Olympisch dorp. Er worden geen condooms uitgedeeld en de sporters zouden op no-sex-beds slapen. Maar er wordt toch flink getinderd in Tokio. Deze jongen was benieuwd, besloot ook even in de app te duiken. Ik zat gisteravond een beetje over TikTok te scrollen. En toen zag ik voorbij komen dat dit in Amerika eh, al een tijdje, een paar dagen, een trend is. Dat mensen hun Tinder op het Olympisch dorp zetten en dan sporters gaan swipen. Ja, toen dacht ik, nou, dat kan ik natuurlijk ook doen. En hij kwam heel wat tegen. En dan ook echt een grote eh, variatie aan sporters. Ik ben er vier van het Nederlandse team tegengekomen. Twee uit dezelfde roeiboot. één beachvolleybalster, één zwemster. Sommige mensen vinden het privacy schending, maar vindt Ralf, die dit heeft uitgezocht, onzin. Iedereen weet dat je in Tokio zit en op het moment dat jij dan vanuit jouw naam op Tinder gaat... dan moet je ook wel accepteren dat de consequentie is dat op social media verschijnt. Ja, Ralf heeft nog geen match. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en droog. Morgenochtend is het zonnig, maar in de middag kans op felle regen en onweersbuien. En het is broeierig warm, 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden... maar een vrachtwagen met pech zorgt nog voor 10 minuten oponthoud... op de A7 van Zaanstad naar Horen. Het rijdt langzaam tussen Purmerend Noord en de afrit Avenhoorn... en de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. Okay, give me two minutes, no long thing. Jumped in his rhythm and chipped. Quick time, bro, let's dip straight out of the bitch. Took the police, but I'm busting it. Tell him look for me, go nuts with it. Come with me to the dance floor. You that's what it's for. show me now, what is it? We got to be the music in the house is Let me take it by daylight, is kids in family Croaks and wallabies If we're gonna do it then we do stuff properly Look at it, cold, cold world, I'm cooking it Same guy cooking it, same guy pushing it Where's the stop to the boys on top? White tears, Watch 'cause the streets unlocked No ties are icy Used to wear Nike and Y-free now it's Prada, Balenciaga. Big song off from my bad boy Chava. I'm about, I'm about, ask these lot, these MCs can't keep up. Big G gear from the back for whip. No tatties round here, no time for games. Kens with acres, black Ben Nike traders, boys get paper. Sold out shows when I shut down stages. Pants some pots and the police try raiders. Police can't catch us, divs get laughed at. Pull up in a fast jab, matte Black. BBCC, not a brother like us. Drugs, sex, drinking, a bit of violence. Come and be Big with no traction Big gold chains and hilltop mansions I ain't gonna stop till I got the lot Till I cop the drop, then I drop the top Right now man, you're messing with the best of Big VD, your West Brom, let's call Little MCs get stepped on, pull up to the next door Watch out the S4 text off Maybe I miss it those days we cherish so much are just over the horizon. And through the glare of the setting sun, I can clearly see a celebration. A celebration of togetherness, a celebration of life. Once again, we will dance throughout the night and even through the sunrise. I can see it. Can you see it? I can feel it. Can you feel it? Can you see us singing along to our favorite songs with our hands raised high in the sky as if we were trying to catch an invisible vibe to take home? It's just a matter of time. Close your eyes and imagine all used to congregate. We're all around us, we see familiar faces, creating new memories to replace the ones we lost with people from all over the world where words not be spoken. Love is a universal language now.